In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Dag lieve vrienden van Joris. Vanuit de studio van Radio Warbier zitten Niels, Kevin en ik klaar met een playlist bomvol platen die wij associëren met onze Joris. Broer voor mij, kameraad voor Niels en voor Kevin en nog zoveel meer voor jullie allemaal. Bovenal een toffe gast, plezante humor, passie voor muziek, een groot hart en heel graag gezien door velen. Wij starten de uitzending vandaag ergens in de vroege jaren 80. Het is woensdag en eh, de kleine Katrien, de kleine Joris en de kleine Veerle, die mogen tv kijken. Wij moeten wel eerlijk verdelen en eh, mogen elk één woensdag op de drie kiezen waar we naar zullen kijken. En wat denkt de Joris? Wat kiest hij? Ja, die A-team. Want ook op de koer worden de avonturen van Hannibal en zijn team nagespeeld. En helaas moet Joris tijdens de uitzending vertrekken om de judo niet te missen. Dus Katrien en ik, wij kijken de uitzending uit en vertellen dan het einde aan onze Joris als hij terug thuis is. I know, het klinkt crazy, maar zo deden wij dat. En eh, ik vermeld er toch ook eventjes bij dat ik van hem meestal BA moest spelen, omdat er toch iemand met dat busje moet rijden. Zwat, eh, de studio is opgewarmd, platen liggen hier klaar, wij hebben er met drie keivelgoestingen in. but all I need is plastic tea, a bucket full of speed, and I'm cool in the heat. Groovy little lady seems I'm wasting her time. Got a head and a bullet, still back in crime. And people say I used to do better. I guess I'm gonna have to get myself together. suicidal with a sense of humor. Some say I'm breaking it up, trying to start rumors. Some people say I won't last long. find myself a home settled. say I used to do better, so I guess I'm gonna have to get myself together, but I never. Welkom bij Zondag Josdag. Wij worden ook een dagje dus het is op zondagmiddag te doen. En het zal u niet verbazen dat er af en toe een stevige gitaar zal knallen eh, deze komende twee uur. sad WhatsApp. Onze Joris heeft in de loop der jaren best veel platen en cd's voor mijn verjaardag gekocht. Het was altijd iets wat hij zelf goed vond en waarvan hij vond dat ik het ook moest appreciëren. Het album eh, waar dit nummer op staat is een van mijn meest dierbare cd's, omdat er een heel, heerlijk briefje insteekt in zijn onleesbare handschrift met gelukkige verjaardag. Eh, Stranglers met Golden Brown. Golden Brown, texture like sun, lays me down. My mind, she runs throughout the night. No need to fight, never frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands. Bangles hoorde je met de Golden Brown op een zacht bedje van zachte gitaartjes. Is het niet? Wilfried. <laughs> ja, John, inderdaad. Stranglers eh, traden nooit eh, akoestisch op in de, uh, in de Capitol in Gent toen ik daar werkte. En ik zei, Joris, kom er niet kijken. Ja, zot, dat is nu weinig rock en roll. In een ploesjesdetel gaan zitten kijken, de Stranglers. En gelijk had hij. Dit was ook zo'n toppertje waar hij wel een meug van had. Sexuality, Billy Bragg. op zondagnamiddag. Vele, <clears throat> vele luisteraars kennen onze traditie al om wat foto's te delen met de hashtag Cheers Joris. Dat doen we al vanaf eh, de eerste editie. En dat mag nu ook zeker gebeuren eh, via de gebruikte kanalen. U kent ze wel. Op Facebook hebben we zondag, Josdag, Joris Radio Event. Uh, daar kan je altijd iets delen. Of ja, je weet ons wel te vinden. Laat ze smaken daarbuiten. Het moet niet altijd een Guinness zijn, maar dat mag wel natuurlijk. Cheers, Joris. Dit is de Clash. Zoals jullie hoorden, begonnen we de uitzending met het, eh, het lied van die A-team uit de tijd dat eh, Joris en ik nog kinderen waren. Toen we tiener waren, dan keken we graag veel naar tv. En dat was aan uh, ons Katrien minder besteed. Joris en ik ontdekten de Young Ones op de Nolland. Het was een, een ik kan niet anders beschrijven, een gestoord Brits programma met vier hele rare snuiters die samen een huis huren. En wij lachten ons een kriek met de absurditeit ervan. Er liepen trouwens vaak zomaar muzikanten rond die schijnbaar niks met heel de verhaallijn te maken hadden. En zo bleken de ratten achter de broodrooster grote fan van Madness te zijn, als ik het me goed herinner. De hit die de Young Ones samen met Cliff Richards uitbrachten in 86 is eigenlijk ook om je gewoon te bescheuren. Bij gelegenheid moet je de clip nog maar eens terug bekijken. Look everyone, he's coming through the doors. Brother! He didn't even open them! He's here! Quick, Rick, do the speech. Hey, kids! Stop snogging and pay attention to me! Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us, because we're on the last freedom moped out of nowhere city. And we haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying, talking, sleeping. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a that is why she satisfies my soul. I got the one and only walking, talking, living doll. Okay, guys, ready, Viv? Completely ready when you are, Shaky! Neil? Does anybody know where the toilets are? Mike? does all this money really have to go to charity? That's Michael. Hi, Cliff, it's me. Who are you? Oh, great joke, Your Majesty. Got myself crying, talking, sleeping, walking, living dog. Living dog. Got to do my best to please her, Jessica. okay. Hey, Cliff! I've just invented a great new sound! Got to do my best to please her just cause she's. I'm tired of playing with you. Settle down, chaps. It's only a song, Rick. Well, I feel sorry for the elephant. Come on, guys. Got the sound. Radcliffe, bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter. Er kwamen heel wat tv-programma's te sprake in de voorbereiding van dit programma. Zo ook Tour of Duty, die een, eh, een reeks over de Vietnamoorlog met een fantastische soundtrack. En dit stond er ook op. Dus die Springfield, Son of a Preacher Man. Dit zijn de Von Bondies met Command, Command. Dat is een duidelijke boodschap. Hè? Absoluut. Als luisteraar van deze Joris Radio kan je je nauwelijks voorstellen wat er voor een minutieuze voorbereiding aan deze uitzending voorafgaat. Wij wikken en wegen met drie elke song. We zoeken nummers die de beste overgang betekenen en vooral Niels is zeer rekening houdend met een aantal heel strenge parameters. Ik denk maar ja, aan de duurtijd van de song. Niels is daar zeer gevoelig aan. Voor het volgende nummer heb ik al mijn geloofwaardigheid in de schaal moeten leggen. En dan nog, beste mensen, heeft het een vergadering of zes geduurd om het op de playlist te krijgen. Maar ik ben heel blij dat het gelukt is. Love of the Common People van Paul Young is gewoon een topschijf. En het is ook onlosmakelijk verbonden met mijn jeugd. En daar zullen alle luisteraars het volmondig mee eens zijn. Living on free food tickets, the milk from a hole in the you do.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 Love of the Common People van Paul Jong begot. Ja, ik stel voor dat we snel naar eh, het volgende nummer gaan. Uh, dat ik eindelijk ook iets mag zeggen. <laughs> Ja, jij mag Wilfried. Ja, eh, nu, elke generatie heeft zo'n plaat die je nooit meer vergeet. Bij onze generatie was dit er toch wel zo eentje van. Born in the USA van Bruce Springsteen. Dus ja, even goed tellen. 40 jaar geleden, inderdaad, bijna 41 jaar geleden kwam deze plaat uit. Verkocht 30 miljoen keer. Eh, en eh, elke jonge gast had dat wel in zijn kamer liggen slingeren met die zeer sexy Bruce Springsteen, zijn kontje. Ja, ook in, ten huize Vermeulen, uh, Veerle? Ja, absoluut. Joris zijn eerste langspeelplaat, als ik het mij goed herinner. Voilà. Dit is Glory Days daaruit. Glory Days. Straks komt er ook nog wel iets Belgisch aan, maar ook voor de Hollanders. Uh, eh, is soms wel eh, een boontje, maar ja, zeker, <laughs> zeker niet voor alle Hollanders. Uh, moest al echt al van zeer goede huizen komen. En Betty Serveert, dat was zo'n band. we hebben die zelfs proberen, maar er is dus discussie over tussen Kevin en mij, proberen programmeren op Redmond Rock. Toen Joris ook nog mee aan de programmatiehendel zat. Volgens mij is het niet gelukt. Volgens mij wel. Ja, volgens mij hebben ze last minute moeten vervangen. In ieder geval top berenmuziek. Kids Alright is dit. is een ride van Betty Serveert van België, van Nederland naar België. De Scaps die brachten een hele poos geleden een magnifiek, magnifiek <laughs> album uit, Royalty in Exile. En daaruit is dit Barkeep. Joris, dat was ook wel eigenlijk een beetje een barkeeper. Hè? Is dat altijd wel aan een of andere kant van de toog? To all my friends, to all their tales. song. You know I like to sing along. I wish I had my stereo. I could sit back and enjoy some real rock and roll. What's the story? What happened this weekend? They say Gilbert's in again. They say about Jenny? Can you tell me if it's true? Cause you know I love her too. I wish I had been here that night. tell about male and female. Boy meets girl, it's a fantasy world. Like every oyster had a pearl. Kleinkunst, dat was ook zo'n generatie dingetje van ons. Eigenlijk waren het allemaal gewoon dikke hippies in met lange baarden en, eh, en gekke gewaden en zo. Eh, Sowieso, uh, hè? Luister maar naar pastoralen van deze Lisbeth List en Ramses Shafi. Ramses is de aarde en eh, Lisbeth is de zon of zoiets. Herinner dan <laughs> gaan ze volledig uit een bok. Herinner u gewoon die legendarische kleinkunstavond in de busstop met die achter een toog en dit nummer. En iedereen pikt in. Met theelichtjes en geweldig veel brandgevaar. Absoluut. ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon. Je kunt niet houden van de zon. Ik heb je lief, zo lief. Ik heb je lief, zo lief. Een van de vaste optredens waar wij altijd naartoe gingen was The Tragically Hip. En in 2013 speelde die band de allerlaatste keer in België. En dat was in het uh, Rivierenhof, als ik me niet vergis, Wilfried. En eh, wij waren daar uiteraard bij. En dit nummer was een van de hoogtepunten. Cheers, Joris. Dit is Ahead by a Century. Century, Tragically Hip. En we zijn hier net even eh, de setlist van dat optreden aan het bekijken en eh, bleek redelijk legendarisch. <laughs> Toen in 2013 in het Rivierenhof. Een beetje zoals wij eigenlijk, Een beetje zoals wij. Toen. Als we het dan... Nee, nee, nee, nog altijd. Maar goed. <laughs> Als we het dan toch over optredens hebben. Afgelopen zomer was ik op Rock Herk en daar speelde Efken Wicks. Eh, dat is ook altijd een moeilijk momentje als die spelen. Eh, vroeger gingen we regelmatig samen naar Efken weeks, Joris en ik en Niels en velen. En ga zo maar verder met vele mensen samen. En dit nummer is eh, eigenlijk het eerste dat ik opgezet heb, denk ik, toen ik hoorde dat Joris overleden was. En eigenlijk is dat de moment dat dat vandaag toch nog eens mag gespeeld worden. Dat is waar. Dit is Summer's Speel We spelen het van de zomer trouwens ook. Radio Bierbar, het programma van Kevin en ik, ehm, hebben, eindigen we altijd in schoonheid met een zondag Josplaat. En eh, regelmatig zijn er ook totaal nieuwe bands die, waarvan we denken van ja, dat is een nummer, echt een Joris nummer. En deze Idols zitten we een beetje in twijfel, want hij heeft dat zeker gekend, maar we hebben het er nooit echt over gehad. Of dat hij het goed vond, maar we denken stiekem van wel. Dit zijn Idols met Danny Delco. passie die Joris voelde voor muziek, die is er bij ons thuis met de paplepel ingegoten. Het heeft in de uh, Kruibekenstraat 72 nooit aan goede muziek ontbroken. Ik ben zelf nog altijd super dankbaar dat Moeken en Vokken ons al vroeg lieten kennismaken met heel veel verschillende stijlen en dat we met onze kleine handjes zelf platen mochten opleggen dat er veel goede muziek gemaakt is in de jaren 60, dat hadden mijn ouders dan ook goed begrepen. Het is onmogelijk om te kiezen en het voelt eigenlijk altijd als verliezen in deze playlist. Maar we zouden een special alleen al over de jaren 60 kunnen doen, zodat we ook bijvoorbeeld de letter van de Boxstop zouden kunnen spelen. Of Xanadu van Davy D, Dozen Mick en Titch, kei moeilijke naam. Maar dat is voor een andere keer of voor in een Villa Veerle, weet. Ehm, we gaan vandaag voluit gaan voor een pareltje van Del Shannon. Runaway. Zet maar op, Kevin. En eh, ja, blijf toch nog even een beetje in eh, die tijdsperiode. Matte Hoepel, daar was David Bowie grote fan van. Eh, die mannen gingen splitten, maar David Bowie zei... Nee, nee, nee, blijf toch maar even samen. Ik zal dan een wereldhit voor jullie schrijven. En zo geschiedde. people. All the young dudes. Even terug naar eh, België. Daar, eh, Wat de hoepel, Kevin. wat, zei ik? Je mot ah, people. the people. people, mot de hoepel uiteraard. Ja. Even terug naar België. Daar liep een, eh, een Charles rond en dat was Arno. Charles. Charles. Die mens is wel ridder geworden, hè? Ja, de Charles. de Charles. Charles Arno, Charles Ernest. Charles bien. real motherfucker. Zo konden we de Joris dus ook wel omschrijven en hij zou dat zeker als een compliment aanvaarden. Absoluut, dit is madness. Baggy trousers. En ook al is het zondagnamiddag, toch eh, willen we er per se een aantal feestplaten in. Het zal wel zijn, We vieren vandaag nog altijd het leven, uiteraard. Absoluut, zondag, Josdag, hashtag cheers, Joris. En we denken heel vaak terug aan de zandkoervuiven. <laughs> Eh, ja, er zijn hier al eh, een paar hilarische momentjes gepasseerd, absoluut. Ja, en vaak illegaal ook, maar goed, ondertussen allemaal gelukkig verjaard. Time Bomb was ook zo'n knallertje dat daar wel eens passeerde. Dit is Rancid. Wij gingen samen vaak naar optredens, eh, Joris en ik. Wij zagen onze vrienden aan de boom op Werchter. We sliepen in een tentje op een minifestival in Heulen. Daar was Veronique ook bij. We reden naar Brussel om eh, in het dak van het Cirque Royal naar 16 Horsepower te kijken. En wij voelden rillingen bij Arno in den tricks. En ook Graspop in de tijd dat het nog, een metal, nog, sorry, nog geen metalfestival, uh, eh, Zwemdokrok, Cactus, Krammerok, vele, vele, vele kleine concertjes hebben we samen beleefd. Ik heb hele bijzondere herinneringen aan Pukkelpop, waar we besloten om samen met de Nikki naar Bad Religion te gaan kijken met ons drie. De wij die daar eh, voor het podium stond, die ging compleet uit haar dak. De schoenen, de ellebogen en ook sommige tanden vlogen in het rond en wij stonden met kiekevlees de teksten mee te brullen. Gelukkig had ik twee grotere broers bij die dag om eh, mij voor al die rondvliegende lichaamsdelen af te schermen. En ik heb er hele goede herinneringen aan overgehouden. alle goede dingen terug, komen terug. Dus ook Oasis. En ja, alweer ook, <laughs> oh, dat moet u het dat gewoon pathetisch om te zeggen, ook alweer 30 jaar geleden, <laughs> die debuutplaats. Maar ik zie mij nog altijd op de zandkoer lopen. Eh, Met een t-shirt van Blur, nee? Ja, nee, van Betty <laughs> Ja, van Betty Toen ik net die debuutsingle Supersonic had gehoord en ik liep naar de Joris, zeg Joris jongen, nu heb ik een groep kunnen ontdekt, ongelooflijk. En hij zegt, ja ja, Oasis, maar hoe zijn die mannen? Dus ja. Knallen, dit is rock and roll star roll. It's just rock and roll. Is het niet, Niels? <laughs> Zo is dat. Meer moet dat ook niet zijn, hè? Nee, absoluut. De zandkoer, een t-shirtje van Oasis en gaan met die banaan. En liefst zonder het t-shirtje van Oasis en zonder broek. Dat gebeurde ook wel eens. Ja, met alleen een riem aan bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Maar goed, dat zijn dan weer andere anekdotes. En daar hebben we jammer genoeg niet de tijd voor. Nee. Een aantal klassiekers willen we er ook per se tussen steken, zoals de Traveling Wilburys, een soort van all-star band met Roy Orbison, eh, Tom Petty, Jeff Lynne, Bob Dylan. Eh, allemaal mannen waar Joris wel van hield. Paul Severs en Margit Hermans waren daar ook bij. <laughs> Die hoor je ergens op de achtergrond. Het achtergrondkoortje wordt verzorgd door Severs, Paul, Hermans, Margriet. Dit is End of the Line van de Traveling Wilburys. tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond. vleugje absurde humor, dat uh, kon er ook altijd wel in bij Joris. Hugo Matthijssen eh, en denk ook aan eh, het Leugenpaleis, dat stond er wel al eens op. In het Leiderslokaal. Het Leiderslokaal was common sense op zondagmiddag. Voilà. Dit is Tony, de zieke pony, liep zo trouwens een leider rond. Ja. Ik zag een zieke ik een slager was en daarom ging hij lopen. Ik heb hem achtervolgd over bergen en in dalen. Maar het is me nooit gelukt die zieke pony in te halen. Tony, de zieke pony. vlaktes en woestijnen. En knarsetandend zag ik hem ook telkens weer verdwijnen. Ik zag hem in het woud, ik zag zijn schim tussen de bomen. Ik zag hem in de spiegel en ik zag hem in mijn droom. Joris, eh, die heeft op vele vlakken de weg getoond als mijn grote broer. Toen hij in de kwartel begon te tappen, betekende het ook dat ik er zelf meer kwam. En ik leerde er interessant volk kennen. Niet in het minst de Jan, de, de cafébaas, die onze muziekogen serieus heeft geopend. En na een tijdje vulde ik zelf ook af en toe de gaten in als er tappers nodig waren en dat waren echt leutige tijden. De Jan die organiseerde een aantal jaren op rij het Kwartelfestival. Hij had altijd een heel eigenzinnige affiche, een camping die hij pijpajuin had gedoopt en meestal had hij goed weer. Hoe de Jan erin geslaagd is om in een bepaald jaar elf fish en roll-out te strikken, is mij een raadsel. Maar de show waar ik het over heb was niet minder dan extreem legendarisch. Steven de Bruin, die had een, eh, een klein valiesje vol met mondharmonica's klaargezet op een eh, barkruk. En die was vergeten dat hij in de volle zon stond, waardoor toen hij een mondharmonica vastnam, hij zijn lippen verbrandde tijdens het blazen van This or That. Het is een goed verhaal, het is echt gebeurd en Joris stond achter de baar. and suddenly my eyes go blurred and blinded by its red. Been counting all the people, all the people on the beach, and I listen to their voices, all their different kind of speech. Then I, I heard the sound of the water, and I heard the sound of blue. In fact, I heard all colors, and I heard. shoulders are dead. bij deze Dik Dale, Mr. Lou, waren we net aan het, eh, <laughs> aan vertellen van... Ja, eh, de, de, Joris en de Nicky die hebben ooit zoiets een uh, obscuur uh, surffestival georganiseerd. Ergens in, een schrale garage in Redmond. Er kwam geen volk, maar wij waren er. Het ga was en, naar beneden links, dat weet ik nog. <laughs> Misschien kan de Niki de, de, de, de, de line-up nog eens doorsturen, want wij weten het niet meer. Ja, er zijn ook geen getuigen meer. De vraag is ook een beetje, <laughs> eh, waren die O'Hara's erbij of waren die O'Hara's er Ik denk van wel, maar de Niki gaat dat weten. Oké. Eén feit dat we wel weten is dat we schaamteloos vergeten zijn in al die vier jaar om de die beester van de Pixies te draaien. Sorry Joris. Sorry Joris, maar uh, we maken het goed. van de Pixies naar de Godfathers. Het is een hele kleine stap. want it now. Wat willen we nu? <laughs> ja, de Queens of the Stone Age. ondertussen zijn nog altijd eh, de discussies aan de gang over dat... Uh, over dat, dat Rockabilly Festival. Dat illustere Rockabilly Festival. ergens in een garage in Remond. Ja. Hmm. Ooit komt de waarheid naar boven, maar nu nog niet. <laughs> Dit zijn de Queens of the eh, Stone Age. Go with the flow. delen de playlist sowieso die we de afgelopen twee uur gedraaid hebben.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 Het zit er hier bijna op. Sbiet zal JD McPherson zijn Good Times over ons laten rollen. Maar niet voordat ik jullie bedank om tot hier te luisteren. Om samen met ons mee Joris te vieren. Radio Barbier die laat ons elke keer zomaar gebruik maken van de studio en alle faciliteiten. En daar ben ik enorm dankbaar voor. Niels en Kevin die zorgen ervoor dat het hier technisch gesmeerd verloopt. En het zijn vooral ook supergoeie vrienden. Merci mannetjes. Bedankt dat jullie erbij waren. Het heeft veel deugd gedaan. En eh, let the good times roll.